mannen en de vrouwen. Ze gaan er ja ze gaan door. In de zee, we zijn niet meer te houden. Wie gaat er mee? Wie gaat er mee? Aan naar de zee. We duiken, duiken, duiken in de zee. We duiken, duiken, hey, wie gaat er mee? We duiken één, we duiken twee, we duiken drie keer naar elkaar. Er is een beetje fris, maar de echte soep staat klaar. We duiken, duiken, duiken in de zee. We duiken, duiken, hey, wie gaat er mee? We duiken één, we duiken twee, we duiken drie, keer naar elkaar.